Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Alkmaar is de eredivisiewedstrijd AZ-Ajax aan de gang zonder politiebegeleiding. De sfeer is prima en er zijn geen problemen. De wedstrijd staat te boek als een risicowedstrijd... maar de burgemeester van Alkmaar heeft vertrouwen in de supporters van beide clubs. Stewards van AZ en Ajax zorgen ervoor dat alles goed verloopt. De politie voert actie voor een betere CAO en weigert agenten in te zetten bij het duel. In de Verenigde Staten is opnieuw een ongewapende zwarte tiener omgekomen door politiegeweld. Een blanke agent schoot de jongen van 19 dood in Arlington. Volgens de politie was de jongen met een auto door de pui van een autodealer gereden. Toen agenten naar binnen gingen om hem te arresteren, probeerde hij te ontsnappen. Daarop vuurde een van de agenten vier kogels op hem af. De tiener was op slag dood. De FBI onderzoekt de zaak. Vandaag wordt in Ferguson Michael Brown herdacht. De zwarte tiener werd vorig jaar doodgeschoten door de politie. Zijn dood leidde vorig jaar tot felle protesten. Het beleid om rijke investeerders naar Nederland te lokken met een verblijfsvergunning is geen succes. Sinds 2013 kunnen mensen die meer dan een miljoen euro in het bedrijfsleven investeren een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Maar sindsdien heeft maar één persoon zo'n verblijfsvergunning gehad. Het ministerie erkent dat de regeling niet succesvol is. De start-up regeling doet het beter. Die is voor mensen die een innovatieve onderneming in Nederland willen beginnen. Via die regeling kregen tien mensen een verblijfsvergunning. In Venray en Almere hadden overvallers het afgelopen nacht en vanmorgen gemunt op casino's. In Venray stonden rond sluitingstijd twee overvallers voor de deur van het casino. Ze namen de inhoud van de kas mee. Hoeveel daarin zat wil de politie niet zeggen. In Almere drong vanmorgen een overvaller binnen in een gokhal. Volgens Omroep Flevoland bedreigde de overvaller medewerkers van de gokhal met een wapen.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 Eh, ZFM Jazz. U bent het niet gewend. U eh, bent gewend om Zandvoort lunch te horen. Maar nou ja, lunchen mag u gewoon hoor. Als u dat nog niet gedaan heeft. Maar we gaan eh, verder met ons jazzprogramma. Ik hoop straks gasten te ontvangen. Ik hoop dat ze komen. Ik hoop dat ze zich aan hun woord houden om het zo maar eens te zeggen. En ondertussen bruist Willem op het strand rustig door. En zorg ik dat hij door kan bruisen dankzij Robbie Williams met Mr. Bojangles. Willem, deze is voor jou, jongen. Op je stretchertje. Ben je loers. And you a man, Bojangles and he'll dance for you. in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old south shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down Told me of a time you worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is how is dark and he? They would travel about, but his dog up and twenty years he still breathes. He said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink so bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. heeft hem herkend natuurlijk. Robbie Williams met Mr. Bojangles. En hoe vaak zal dat nummer al gecoverd zijn? Want er zijn vele artiesten die het hebben uitgebracht. Nou, dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk, want het is een lekker nummer. Eh, Chris Bot, die, of Chris Botti, zo moet ik het zeggen... die is verantwoordelijk voor Summertime. Nou, buiten kunt u het eh, allemaal live meemaken, de Summertime. zeker dat er een hoop mensen liggen te genieten op het strand van de summertime. En het wordt ook nog eh, ondersteund door Chris Botti. Fenomenaal eh, trompetist. Nou, weet heeft het zojuist eh, allemaal zelf kunnen beoordelen. En wat nou zo leuk is, luisteraars... wat ik geweldig vind, dat, dat ik twee gasten hier in mijn studio live aanwezig heb. En ik hoopte ook dat ze zouden komen. Maar ja, het was stuk mooi weer. Ik denk, misschien hebben ze zich bedacht, maar nee. Maar ze moeten ook spelen hier vanmiddag. Daar gaan ze straks alles over vertellen. Dan heb ik het over uh, Louis Schuurman. Eh, natuurlijk bekend hier in, in Zandvoort en omstreken... maar misschien ook verder buiten onder Papa Luigi en Tom Lenos. En Tom is eh, de gitarist in het gezelschap. goedemiddag, mannen. Welkom. Ik zou, zeggen, ik zou zeggen, kom een stukje naar de microfoon toe. Ja. Ik, ik ga eerst natuurlijk even met Papa Luigi praten... Eh, want uh, Louis, eh, kom jij uit Zandvoort van oorsprong? Heb je wieg hier gestaan of ben jij elders geboren? Nee, ik kom uit Utrecht. Uit Utrecht? Eigenlijk uit Zuilen. Ja, uit Zuilen, oké. Ja, ja. En op mijn 21ste ben ik hier komen wonen. Oké, oh, maar dat dus is... ik ben <laughs> een surrogaat Zandvoorter. een surrogaat Zandvoorter. Maar wel vrij snel ingeburgerd toen je hier kwam? Ja, dat was geweldig. Oké. Binnen korte tijd dus kun, je, kun je geen twee handen aan het fietsstuur houden, want je moet je links en rechts... Eh, <laughs> Oké, <laughs> hey, de, de Zandvoorters die zijn spontaan wat dat betreft. Die, eh, dus een volk wat makkelijk eh, mensen van buiten accepteert. Helemaal wel. Ja. Helemaal wel. Fantastisch. Hey, en, en, en, muziek maken doe jij hoeveel jaar al? nou, ik speel 69 jaar viool. 69 jaar viool. En, eh, en moet ik me daarbij voorstellen dat je, dat je eh, zeg maar bent geïnspireerd door bijvoorbeeld eh, Sam Dijbeen? Sam Nijveen? Sam Nijveen, <laughs> ik zeg altijd. <laughs> Sam Nijveen zeg ik altijd. Maar Sam Nijveen natuurlijk en Benny Beer Hè? In ja. de zestiger jaren, zwart-wit tv. Ik kan me dat nog goed herinneren. Waar ja. ze veelvuldig op televisie te zien. Ook wel met Hot Club de France. Want dat is natuurlijk een beetje het genre. Als het om jazzmuziek gaat, wat, te wat gehoord wordt gebracht. Of vergis ik me? Nee, dat klopt helemaal. Ja, dat, dat is... En dat doe je nog steeds? dat soort muziek maken? Of, of is het inmiddels eh, is het repertoire helemaal veranderd? Nou, Luigi e Amici. Ja, ja. En dat is toch... Eh, ja, het is niet echt een uh, hot club de France. Nee. Want we spelen wel veel van die nummers... maar we hebben een beetje eigen benadering daarvan. En we, hebben, we spelen wel ook nieuwe nummers. Dus op de cd die we nu gemaakt hebben staan vijf nummers van onze eigen, eigen productie. Ja, ja. Van Ebe en van eh, Kees, van Kees, eh, Kees Heiliger. Ja. En eh, ja, want de cd heet Vrijdag. Ja, klopt. En ja, van Papa Luigi en Amici. Dus Papa Luigi en vrienden, om het, om het even te vertalen. al de composities die erop staan zijn eigen werkjes? Of, of staan er ook covers op? Nee, nee, nee. Er staan ook nog echt bekende Kende andere nummers. Covers op. en hij is in eigen beheer opgenomen? Ja, helemaal. Ja, dat moet tegenwoordig. Hè? Of je moet gebruik maken van crowd, crowdfunding, zoals dat heet. En dan kan je de studio in. En eh, waar hebben jullie het opgenomen? Welke studio? Dat is, is de studioman die... Eh, <laughs> die zit naast Ja, wat luisteraars, dat, kunt u niet zien... maar dat, eh, dat is wel zo hier in de studio. Ook aanwezig Tom Lenos. Tom, Hallo. Ook goedemiddag. Dank je Want jij bent gitarist in de band, hè? Ik ben uh, slaggitarist eh, in het geheel, ja, in het clubje. En ik hoor net van eh, Louis dat jij ook eh, uitstekend op de hoogte bent van techniek als het om geluid gaat. Ja, ik ben, ben wel meer van het live geluid eigenlijk. En ja, niet ja. studio geluid. Nou, ik kan dus, zeggen, eh, want ik durf mijn schuiven bijna niet meer open te zetten. <laughs> nou, ga rustig gang hoor. Dus, uh, Oké. we, zijn nu bij jou te gast. Dus, ja, ik ga ervan uit dat jij dat ook allemaal prima voor elkaar hebt. Nou, ik hoop het ook. Nee, en de studio in, die, in dit geval was meer... Ik heb de ruimte ter beschikking gesteld. Ik woon lekker ruim in Bennebroek. En daar hebben we Hans Huisman... Een, zou bijna kunnen zeggen, het zit al in de naam, een huisvriend van ons. Ja. En eh, die heeft als hobby eh, eh, opnemen, muziek opnemen. Niet Henny Huisman, maar Hans maar Hans Huisman, ja. ja, En ja, die heeft zijn spulletje bij ons thuis geïnstalleerd. Ja. En ja, die heeft de, productie technisch voor elkaar weten te maken. Fantastisch. Ja, Bennebroek, een prachtige gemeente, is nu Bloemendaal geloof ik. Het valt onder de gemeente Bloemendaal. ja, Recent, hè? Dat is nog niet zo lang, hè? Ah, een jaar of drie, vier. Maar ik ben ook een soort van import, dus... Eh. <laughs> hey Tom, en, en jouw, jouw muzikale carrière? Want ik hoor van Louis dat hij al 69 jaar aan de weg timmert. Met zijn viool. Eh, hoe is dat met jou gegaan? Uh, nou, ik ben nog niet zo oud natuurlijk. Dus het is geen 69 jaar. <laughs> dat begrijp ik. Nee, maar ik bedoel, eh, hoe is jouw eh, muzikale carrière gestart? En eh, met wat voor genre muziek ben je begonnen? Ik ben met een heel ander genre begonnen. En dat genre is eigenlijk meer de, laten we zeggen, de folk rock. Of een beetje de, de rock zoals je die had in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Van de Eagles, Crosby, Stills, Nash Young. Dat, oh ja. dat werk met, met zingen, met hoge stemmetjes. Oh ja? Dat heb ik tegenwoordig niet meer. Nee, maar, maar die hoge stem, want eh, jij, jouw stem klinkt als een, eh, als een, als een bas. Als een, ja, eh, ja, ja, ja, ik weet ook niet waarom ik toen de tijd dat zo nodig allemaal moest doen. Want het was allemaal twee, drie stemmig of vier vier-stemmig zelfs. Ja. doe jij die hoge partij maar, want dat kan je zo goed. Maar misschien had het iets met mijn broek te maken toen de tijd. Maar, <laughs> maar deed je dat ook met, met, kop, met kopstem? Eh, eh, ja, maar ja, het met kopstem. Ja, ja, ja falsetstem ja, dat ook. Hè? Ja, maar ook fantastische muziek natuurlijk. Alleen, ja, dat past nou natuurlijk vanmiddag niet zo in ons programma... omdat we natuurlijk een jazzprogramma hebben. Ja, absoluut. Maar mijn vader was ook een grote jazzliefhebber... en zelf ook wel uh, enigszins amateur jazzmuzikant. Dus, ehm, ja, want jij wist net meteen ook toen ik die trompetist draaide wie het was. Ja, ja, ja, ja. ja ik ken hem eigenlijk meer vanuit de link met, met Sting. Dus er zit ook weer iets met popmuziek bij. Maar ja, ja. ja, Chris Botti, Ja. Fantastisch. Eh, ik, ik ga het nummer van jullie cd draaien, want daar zijn we natuurlijk wel eh, erg nieuwsgierig naar. Het nummer heet Vrijdag. Hoe, eh, is dat, dat is een eigen nummer, hè? Dat is een eigen nummer. Dat is, ja. En dat is geschreven door de, door de leadgitarist, solo-gitarist, hoe je wil. Ja. Ehm, en eh, het nummer Vrijdag. Waarom Vrijdag? Omdat Vrijdag is een beetje zijn oppasdag thuis <laughs> tegenwoordig. Oké. En eh, eh, ja, dat levert ja, een heel nieuwe situatie voor hem op. En dat wou hij ook wel muzikaal zeg maar, vastleggen. Ja. En dus zijn naam is ook weer? Zijn naam is Ebe de Jong. Ebe de Jong, nou, daar heb ik contact mee gehad. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat jullie hier nu bij me zitten. Ja, precies. Ja. Zo is dat. We gaan ervan genieten, luisteraars. Okay. Papa Luigi en Amici met Vrijdag. Van waar we maandag alweer naar verlangen, vrijdag. En als het dan zo fantastisch wordt gespeeld, dan kan je er helemaal naar verlangen. Fantastisch. Ik, eh, applaus zou ik zeggen. Eh, er is weinig publiek binnen natuurlijk. Maar eh, nou, mijn klap moet je dan maar eh, voor lief nemen. als zijnde de klap van Velen. Want ik, ik vond het fantastisch. Leuk, dankjewel. Compliment, compliment mannen. En, en wat nou zo leuk is, luisteraars... als u daar vanmiddag gewoon live van wilt genieten... dan kan dat ook nog. Vertel eens, mannen. Eh, ja, vanmiddag eh, vanaf uh, vijf uur. Ja. Veel, in, of liever gezegd rondom het Wapen van Zandvoort. Ja. Want het is natuurlijk mooi weer, dus eh, dat gaan we buiten neerzetten. Kijk. Ik heb het eh, eh, Jazz Under the Tree genoemd. Jazz Under the Tree. <laughs> ja. Oké. Okay. Als variant. ja, ja. ja, ja. Nee, maar helemaal geweldig. Dat, dat gaat vast een feestje worden daar. Ja, ik denk het wel. En, jullie, hebben, jullie hebben het weer mee, dus het is echt, ja, nou, beter kan allemaal niet, toch? Ja, we hebben het weer mee, maar we hebben ook de locatie mee. Ik moet zeggen dat eh, Rob, eh, een beetje de uitbater van, eh, van, van het wapen de laatste tijd... Ja. daar ook veel aan doet. En dat wij ondertussen een hele goede band als Papa Luigi hebben opgebouwd... met het wapen van Zandvoort. En ja, ik nodig bij deze iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn vandaag. Ja. En wat hebben jullie een plezier gehad met het opnemen van deze cd? Want het is duidelijk te horen. Ja, plezier, maar er gaan ook wel eens dingen niet goed. <laughs> Nou ja, maar dat, dat, dat, is bij mij hier in de studio ook hoor. Ik, ik start wel eens wat op en dan wil het niet en zo. En of, ik, of ik start het verkeerde nummer, dat kan ook nog wel eens gebeuren. Ja. Eh, maar dat, dat, is, live, dat mag allemaal, toch? En als, je, als jullie live optreden, ja, dan gaat er misschien ook wel eens wat mis, toch? Ja, ja. Eh, soms eh, hoort het publiek hoort dat genees, Maar ja, muzikanten zijn natuurlijk scherp en die letten op eh, elk akkoordje, elk nootje. Mm. Het moet goed uit, uit, het instrument komen of uit, uit, uit de keel als je zingt. Want hebben jullie, zingen jullie er ook nog bij? ja, dat doe ik dan ook af en toe. Ja. Dus men heeft mij aangewezen als, als ook zanger van, van het clubje. Ja. Maar we hebben niet heel veel zangnummers. Maar er zijn er, zijn er wel een aantal. En ja, dat is een beetje... hoe, noemde Wim Sonder dat ook, ook alweer? getoonzette benauwdheid. <laughs> Oké. Maar dat kan wel bij deze muziek. Ja, eh, nou, eh, eh, net een eigen nummer vrijdag. Maar jullie hebben er ook covers op staan. En dit is wel een hele bekende. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. All of Me, dat is, dat is nog geen band, denk ik. Of muzikant die dat niet gespeeld heeft. In het repertoire heeft opgenomen. Ja, zo is dat. Hey, en we hadden het net over zang, maar het wordt niet gezongen. Het is allemaal instrumentaal wat op de cd staat? nee, de, Oh. Ja, je staat één zangnummertje op, maar dat is een beetje experimenteel oh, eigenlijk. Ja, ja, ja, <laughs> ja. En, en is dat, eh, wordt dat door jou gezongen, eh, Tom? Ja, dat wordt door mij gezongen. Oh, dat, gaan we, wil ik nog wel even horen zo. Maar dat, dat valt een beetje buiten ons eh, repertoire eigenlijk. Ah, oké. Okay. ik vond, het eerste, ik vond het eerste keer echt, ik vond helemaal niks. Ah, oké. En ik denk, oh, dat, dat, dat hey, er nou mee aan. Maar dat, dat is best, best aardig geworden. Dat is toch aardig geworden. Hebben jullie vanmiddag een doos deze mee? Ja. Ja, want eh, eh, die cd's zijn natuurlijk bij jullie te koop. En eh, wat kosten ze? Ja, vandaag, Twee keer het mooi weer is. Twee keer de helft. <laughs> Precies 10 euro. 10 euro. Ja, nou, maar het is een geweldige cd, dus daar kan je het niet voor laten. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. En kunnen de mensen die er vanmiddag niet zijn... en toch die cd in de toekomst willen aanschaffen... dat op een bepaalde manier doen? Kunnen ze naar een internetsite of zo? Hoe, werkt dat? Ja, inderdaad. We hebben een, een website een website die, ik eh, ook niet uit mijn hoofd die weet. ik, <laughs> wij weten dat niet uit het hoofd. Maar als je nou Papa Luigi gewoon googelt, dan kom je er vanzelf... Dan kom je eh, heel Ja, dan kom je heel eind, hè? Nou, dat wordt lastig. Maar hij staat eh, op het hoesje misschien zelf... dat je dat daar nog even vanaf kan halen zo direct. Oké, dan ga ik eventjes naar, kijken zo. nou, luisteraars, All of Me gaat daarvan genieten. Oftewel, All of Me gaan we horen. Luigi en Amici. Papa Luigi en Frans Louis Schuurman. En eh, eh, de cd heet Vrijdag. U kunt het vanmiddag bekomen, luisteraars. U kunt, het ook, eh, u kunt er ook van genieten live van deze muziek. Want rond het Wapen van Zandvoort, waarschijnlijk buiten... als het weer blijft zoals het nu is, nou, dat vermoed ik wel... Zelfs als het een beetje bewolkt is, dan is het nog warm. Dus dan, dan gaat het helemaal goed komen. Heel gezellig. En de cd, ik zei het nogmaals, een eh, vanmiddag te verkrijgen. En kost maar een tientje. Ik zou nog even spieken voor het internetadres waar u ook naartoe kunt surfen. Dus www.playwebsite. Dus, eh, maar dat play dat moet u dan spellen. Pieter, Leo, Eduard, Anton. En dan website. 123 website.nl www plea-website.123website.nl. Het is een, een, een, lang internetadres, maar nogmaals, als u gewoon googelt naar eh, Papa Luigi, dan moet het volgens mij ook goed komen. Ze hebben ook nog een vocaalnummer eh, eh, opgenomen, luisteraars. En dat duurt maar liefst zeven minuten zoveel, dus dat gaan we niet helemaal draaien. Maar om toch een klein beetje een indruk te krijgen van hun vocale talenten, en dan heb ik het met name natuurlijk over Tom Lenos die daar uh, zich aangewaagd heeft, zegt hij zelf. Nou, we zullen, we zullen horen of dat echt een waagstuk is... of dat je zegt van nee, dat is best wel heel, eh, heel eh, redelijk klinkt het allemaal. Ain't no sunshine. hij heeft er geen zonnig gevoel bij in ieder geval. Maar goed, we gaan hem toch draaien. We gaan er toch van genieten. Er nou, rest mij vast om jullie hartelijk te bedanken... dat jullie naar de studio zijn gekomen. he has gone washes away. Holy darkness every day. En Tom die, eh, die heeft een hele zware stem. Maar als hij gaat zingen, dan blijkt dat heel anders te zijn, eh, Tom. <laughs> dat, eh, ja, <laughs> dat, is inderdaad zo. Ik kan, ik kan met mijn stem nog wel uh, diverse kanten op. Dus, Ja, fantastisch. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je Crosby, Stills en Nash repertoire... ook met een hogere stem hebt heb gezongen in ieder geval. Ja, toen wel, maar dat is wel een beetje over. We gaan nog een eh, stukje van mijn droom draaien. Dat is uh, ja, repertoire van Buddy Rich. Nou, die kennen we natuurlijk als geweldige drummer. Absoluut. En het nummer heet ook Pieces of Dreams. even Chicago. Niet letterlijk, maar wel met die geweldige groep. Does anybody really know what time it is? Nou, het is twee, 12 minuten over half twee, luisteraars. Zo dadelijk live Frank Sinatra in de studio bij ZFM Zandvoort. Voor de mensen die geen idee hebben wat voor tijd eh, we leven. Nou, het is kwart voor twee luisteraars. Groep Chicago, ze blijven er maar om vragen. Weet iemand hoe laat het is? And right now, people. I got a very special guest for you here in the studio of ZFM Zandvoort. And I'm very proud he's here this afternoon. Mr. Frank Sinatra. Frank. Yeah, what do you want? <laughs> <laughs> Frank, uh, uh, uh, did you have a good trip, a good voyage? Did you did your plane arrive on time? Did you have to oh, wait? Oh yeah, oh yeah. I got my own schedule. I got my own plane, so I just flew in right away. You flew in right away. And what are you going to sing for us this afternoon? I'm going to sing something that's really apt to Sanford and the casino. So this next song <laughs> is about. Don't take it personal, ladies. It's not about a lady, but it's more about Luck Being a Lady. Yeah, Luck Being a Lady. We are going to enjoy it. Guns. Call you Lady Luck. That's the title. They call you Lady Luck. But there is room for doubt. At times you have very unladylike way of running out. Your longest date with me, the pickings have been lush, and yet before the evening is over, you might give me the brush. your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Pray for that luck, baby. Buddy Rich. luck be a lady tonight. a lady tonight. Luck if you ever been lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman can be. I know way you trouble the guys you've been with. Look, be a lady with me. Lady doesn't leave her escort. It doesn't fare. It's not nice lady doesn't want all over his room and then blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Just tame you can be. I know other guys that you've been with. Yeah, luck be a lady tonight. can be doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Don't you ever get out of my sight. Stick with me, baby. I'm a guy. Ja, luisteraars, eh, Kees van der Laarzen, eh, want daar heb ik het over. Vanmiddag hier eh, live in de studio Kees. Wat hoor ik nou toch allemaal weer voorbij komen? Ga je, ga je, ga meteen alweer verder? Maybe, you can talk while I'm singing. Ah, oké, oké. Okay, okay. hey, want jij bent natuurlijk Sinatra-fan, dat, dat blijkt uit alles. Je zingt het hele repertoire zo Uh, je sorry, you're, you're, you're, you're a fan of your own? And and you you, you sing all, all the numbers of Frank Sinatra yeah. Uh, as we usual uh, uh, yeah, as we are accustomed to. And but but when you perform, is it in the area of Amsterdam or Maastricht? Where, where, do you where do you sing in when you are in Holland? Whenever they need me, wherever. <laughs> okay. Eh, toch nog even voor de luisteraars in het Nederlands. Want eh, Kees, eh, jouw roots, waar liggen die als het om muziek gaat? Hoe ben je begonnen? wanneer ben je begonnen? In welke, welke periode van de vorige eeuw was dat? Nou, 70 denk ik. ja. 1970? Ja, dat je in de discotheek zondagmiddag. Oké, oké. En dan hoor je allemaal platen. ja, ja. En toen dacht je van, ik ga bas spelen. Ja, dat was mooi. Toen ik Rare Earth hoorde, die, lange live versie van... Eh, je, moet, je moet hem een tikkeltje harder zetten. Nou, ik... Zo, dan horen we je beter. Ehm, eh, de muziek die, jij toen, eh, die jou toen aansprak, zeg maar, wat was dat? Was dat popmuziek of was dat, was dat ook al jazz? Hoe moet ik me daarvoor bij voorstellen? jazz, pop, alles. Ja. Eigenlijk alles. Want je bent op een gegeven moment ook in theater terechtgekomen bij Herman van Veen. En ook bij, bij Paul van Vliet heb je in de achtergrondband eh, gezeten. Wat vond je het leukst van de twee trouwens, Herman of, eh, of Paul? Ehm, dat heeft allebei zijn goede kanten. Dat allebei zo. Ja, <laughs> lekker diplomatiek. Nou, Herman, Herman is eh, een muzikant zelf, dus die, die varieert van tempo elke avond. Dat is toch wel spannender. Spannender. Paul is oh. meer van, de, de strenge eh, ja, volgordes. <laughs> Oké, oké, oké. Eh, een andere manier van werken. Maar wel, ja, leerzaam. Eh, luisteraars, we zijn heel trots dat hij er is. We are very proud he's here. Mr. Frank Sinatra live. are you going to sing another song for us? Okay. yeah, What's it going to be? What's it gonna be, Elfie? <laughs> Bird backpack. I think I'm gonna try the tender trap because my okay. voice is pretty Oké. Okay. up. Nou luisteraars, dat uh, kan op de valreep, want over zes minuten dan moeten we er alweer uit. Dan is het uh, programma 4 eh, uur jazz bij ZFM Zandvoort afgelopen. Mr. Frank Sinatra. You see a pair of laughing eyes And suddenly you're sighing sighs You're thinking nothing's wrong You string along, boy, and then snap Those eyes, those eyes, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart till your heart that just goes wet. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Mm some starry night when her kisses make you tingle. She'll hold you tight and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. Folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just that on the map. And then you wonder, part of the kind of trap some starry night when her kisses make you tingle. She'll hold you tight and you'll hate yourself for being single. All oh, at once it seems so nice. Folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just up on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap. Alright, Mr. Frank. Kees, kom nog even bij deze microfoon... want dan ben je toch eventjes wat duidelijker te verstaan. Ik wou voor jou nog even weten, uh, namens de luisteraars... Eh, als ze jou een avondje willen eh, uitnodigen om te komen zingen... want het, dat klinkt allemaal voortreffelijk. bellen ze jou op. <laughs> dan kunnen ze mij natuurlijk bellen. Ja. dat kan via ZFM Zandvoort natuurlijk. Maar, maar ze kunnen jou waarschijnlijk... want je hebt toch wel iets op internet waar ze je bereiken kunnen? Ja, ik, heb, ja, ik ben gewoon Mond-to-mond Mond-mond-mond mond, die zin nou luisteraars, als u wilt dat... Uh, eh, Kun stellen. Als u wilt dat Mr. Frank Sinatra live bij u komt zingen... dat kan allemaal. En dan belt u mij gewoon eventjes op. Mijn telefoonnummer zal ik u geven. Dat is 06 513 728 73. 06 513 728 73. Nou, ik zal het eh, in de komende weken nog wel een paar keer herhalen voor Kees. Dan, uh, kunt u uw feestje vast voorbereiden. En dan heeft u Frank Sinatra live in de uitzending. Ik moet er alweer uit, want eh, over een eh, minuutje ruim... dan komt reclame, Niels en reclame alweer voorbij. We hebben er vier uur op zitten. Eh, ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u nog een hele genoegelijke zondag. Het is mooi weer, geniet ervan. En straks maandag weer fris aan het werk. We gaan eruit met Embraceable You, Dit is Rod Stewart. Dozens of girls would storm up. I had to lock my door. Somehow I couldn't warm up to one before. What was it that controlled me? What kept my love life lean? My intuition told me you'd come on. Lady, listen to the rhythm of my heartbeat, and you'll get just what I mean.